met het NOS-journaal. Door het noodweer aan het begin van de avond is vooral Winterswijk hard getroffen. De brandweer kreeg 127 meldingen van schade en één brandmelding. Ook stortte het dak van een bedrijfspand in. Op dat moment waren er nog zo'n 20 mensen binnen. Ze konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Veel bomen vielen om en straten kwamen blank te staan. Door bomen op het spoor raakten treindiensten rond Zutphen, Hengelo, Arnhem en Winterswijk ontregeld. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland adviseert om voorlopig niet de weg op te gaan. Hulpdiensten verwachten nog de hele nacht bezig te zijn met het opruimen van omgevallen bomen. GroenLinks-PVDA noemt het onacceptabel dat de transgenderwet van de baan is. Demissionair staatssecretaris Struiken heeft het wetsvoorstel ingetrokken... na twee keer aandringen van een Kamermeerderheid. Daardoor blijft het voor het veranderen van de geslachtsaanduiding in het paspoort... een deskundige verklaring nodig. GroenLinks-PVDA zegt dat het kabinet daarmee olie op het vuur gooit... in een tijd waarin discriminatie, uitsluiting en geweld tegen transpersonen toeneemt. De SGP, die op het intrekken van de wet had aangedrongen, is juist blij... en zegt dat zorgvuldigheid het belangrijkste is. Twee mannen die werkten in Australische crashes zijn aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van kinderen. Man van 26 en een man van 36 worden verdacht van tientallen misdrijven, waaronder verkrachting. Dat gebeurde in een opvang in de buurt van Melbourne. PSV-coach Peter Bos is opnieuw gekozen tot beste voetbaltrainer van Nederland. en kreeg de Rinus Michels Award voor de derde keer. Andere genomineerden waren dit jaar Paul Simonis van Go Ahead Eagles... voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli en Ron Jans van FC Utrecht. Bij de vrouwen won Joran Pot de onderscheiding. Hij leidde FC Twente afgelopen seizoen naar de landstitel. Het weer in het oosten nog buien, maar code oranje geldt niet meer. Vanuit het westen wordt het overal droog. Minima vannacht 15 graden.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 for You'll be so happy that you came. down, lift me up, bring me down. Cause it's all too much, don't say too much, just leave me here in my dreams. All this light brings down. All this sound brings me down, lifts me up, brings me down.